Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Van alle gebouwen in Gaza is de helft beschadigd of verwoest door de oorlog daar. Amerikaanse onderzoekers hebben satellietfoto's bekeken... en konden zien dat in het begin vooral het noorden werd beschoten... maar dat nu juist het zuiden het zwaar heeft. Veel mensen in Gaza wonen tijdelijk in tenten... maar door het slechte weer van de laatste dagen is dat ook geen doen, zegt het Rode Kruis. Met de regen slopen die tenten vol water. En eh, zien we dat mensen ja, proberen om dan toch nog maar eh, te schuilen... in een ziekenhuis of in andere, andere gebouwen. Maar die zitten al vol. Dus dat is eh, extreem moeilijk voor die, voor die mensen om uit de regen te komen. Ze zijn ook bang voor ziektes. Het riool in Gaza is op veel plekken beschadigd en kan het niet meer aan. Daardoor drijft vies afval water door de straten. De man die vastzit voor het doodschieten van twee mensen in Wijteveen in Drenthe... zou illegale wapens hebben gebruikt. Richard K. zou als sportschutter wel een wapenvergunning hebben... maar niet voor de wapens die hij gebruikte. Dat schrijft het AD. De verdachte zou met de slachtoffers ruzie hebben gehad over een huis. En een bizar verhaal over een verpleegkundige in Duitsland. Hij werkte in coronatijd in een ziekenhuis in Berlijn... en pikte volgens justitie bankpassen en sleutels van coronapatiënten... om hun huizen te doorzoeken. Met de passen ging hij vervolgens cash pinnen. Twaalf ernstig zieke coronapatiënten zouden hierdoor in totaal 137.000 euro zijn kwijtgeraakt. En de hulp voor jongeren met mentale klachten is niet goed geregeld. De kindertelefoon en andere instellingen vinden dat er één plek zou moeten komen waar mensen terecht kunnen. Veilig, aansprekend, laagdrempelig, gratis, vooral ook anoniem. En waar ze de ondersteuning kunnen vinden die ze op dat moment echt nodig hebben. En dat kan gaan over het uitwisselen van ervaringen, elkaar ondersteunen, een luisterend oor van een getrainde vrijwilliger of dus die betrouwbare informatie. Verschillende hulporganisaties hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin ze de politiek oproepen om in actie te komen.